Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het statiegeld op flessen zou flink omhoog moeten. Op kleine flessen zit nu 15 cent, over grote betaal je 25 cent. Als het aan een toezichthouder van de overheid ligt... wordt dat bij alle flessen verhoogd naar 50 cent. Economiecollega Bart legt uit waarom. Met z'n allen kopen we per jaar vele honderden miljoenen flessen. En de drankenproducenten en de supermarkten die zijn samen eh, wettelijk verplicht... om daar een bepaald percentage van weer in te zamelen om te kunnen recyclen. Dat percentage ligt op 90. 90 procent moeten zij weer terughalen. Maar dat wordt bij lange na niet gehaald. We zitten al jaren rond de 70 procent. Daarom dus die verhoging van het statiegeld. Als je meer moet betalen, ben je ook eerder geneigd om alles netjes in te leveren, is het idee. De politie van Sydney roept inwoners op om rustig te blijven. Gisteren stak een jongen van 16 een bischop neer tijdens een kerkdienst. Veel mensen zagen het gebeuren, want de jongen livestreamde de steekpartij. Daarna kwamen honderden boze mensen naar de kerk om te eisen dat de jongen naar buiten zou komen, vertelt correspondent Meike Weijers. Toen dat niet gebeurde, hebben ze zich tegen de politie gekeerd. Ehm, waarbij dus twee politieagenten gewond zijn geraakt en ook de politiewagens zijn kapot gemaakt en met stenen gegooid. Dus die onrust ehm, eh, ja, die, eh, eh, die is nog steeds niet voorbij. De Australische politie ziet de mesaanval als terrorisme. De jongen die is opgepakt was een bekende van de politie... maar stond niet op een terreurlijst. En dan nog een bijzonder voetbalmoment in Engeland gisteravond. Chelsea-talent Cole Palmer kreeg iets voor elkaar dat maar heel weinig spelers lukt. Hij maakte een perfecte hat-trick. Drie doelpunten in één helft. één met links, één met het hoofd en één met rechts. De eerste was de mooiste, was te zien bij Viaplay. Palmer. Palmer door de benen van Brandwaite. En het hakje. Wat kan die voetballen? Palmer! Wat een fenomeen begint hij te worden. En wat het extra bijzonder maakte, hij maakte die drie, doelpunten ook nog eens binnen een half uur... en legde er later nog een vierde in. Chelsea won uiteindelijk met 6-0 van Everton. Het weer nog. Wolken, veel wind en pittige buien. Vanmiddag vaker droog en af en toe zelfs wat zon. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de westelijke kustprovincies komen zware windstoten voor.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 the sky just anyone to hold I don't want my love to go to waste I want you and your blossom in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.